Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dienstplicht wordt in Marokko opnieuw ingevoerd. De koning heeft de wet goedgekeurd. In een tv-toespraak gisteravond gaf hij nog geen duidelijkheid. De dienstplicht geldt voor mannen en vrouwen tussen 19 en 25 jaar. Het is niet duidelijk of die ook geldt voor Marokkanen die ook een andere nationaliteit bezitten, bijvoorbeeld de Nederlandse. De financiële problemen bij rechtbanken en gerechtshoven zijn veel groter dan verwacht. Er was rekening gehouden met een tekort van 28 miljoen euro, maar door tegenvallers is dat opgelopen naar 40 miljoen. Dat schrijft NRC Handelsblad op basis van een intern stuk van de Raad voor de Rechtspraak. Vorig jaar vulde minister Dekker het tekort aan, maar dat wil hij niet nog een keer doen. In een poging om de hyperinflatie in Venezuela tegen te gaan... heeft de regering een nieuwe munt ingevoerd. Om chaos te voorkomen bleven banken gisteren dicht. Zij hebben de betaalsystemen omgezet en pinautomaten gevuld met het nieuwe geld. Ook veel winkels bleven dicht. De nieuwe munt moet het makkelijker maken om contant te betalen... want voor een grotere aankoop was inmiddels een koffer vol bankbiljetten nodig. Door hevige regenval zijn in Zuid-Italië elf wandelaars omgekomen. Ze liepen in een bergkloof toen door de regen de rivier plotseling overstroomde. Volgens Italiaanse media is een Nederlander gewond geraakt. Vijftien anderen, onder wie een jongen van tien, zijn in veiligheid gebracht. Kolencentrales in de Verenigde Staten mogen weer meer CO2 uitstoten. President Trump heeft milieubeperkingen voor de kolensector geschrapt. Zijn voorganger Obama legde juist strengere regels op. Die kosten de kolencentrales veel geld. Trump heeft die regels nu afgeschaft en laat het aan de afzonderlijke staten over hoe streng ze zijn voor kolencentrales. Het weer van tijd tot tijd zon, vooral in het oosten en zuidoosten. Lokaal kan een bui vallen en het wordt 23 tot 26 graden.